Bij een ervan werd een man van 27 uit Waddingsveen aangevallen door een groep Nederlandse jongeren. Hij raakte zo ernstig gewond dat hij later in het ziekenhuis overleed. Bij de tweede mishandeling zou de verdachte iemand bij een horecatent tegen zijn hoofd hebben geschopt. In Griekenland zijn duizenden mensen gevlucht voor bosbranden. Sommigen renden met natte kleren om hun hoofd tegen de dikke rook naar een auto om gauw weg te rijden. In Griekenland is het al dagen bloedheet. Deze week is het dik boven de 40 graden. Duitse en Vlaamse afvalbedrijven zijn nog steeds druk met alle zooi die is achtergebleven na het hoge water van een paar weken geleden. Dag en nacht staan vrachtwagens bij afvalbedrijven in de rij, volgestopt met troep. Ik ben al een paar weken bezig, op en af, de hele dag. En dat is gewoon ja, afval, of ja, hele een boedel, alles. In een paar Duitse plaatsen liggen nog weggespoelde wasmachines, banken en koelkasten opgestapeld. Op de Olympische Spelen zagen we net een bijzondere kwalificatie bij de Nederlandse baanwielrenners. Harry Lavrijsen en Jeffrey Hoogland reden precies dezelfde tijd. 9,215 seconden. De eerste 100 meter gaan in 4,5 seconden. Dat is 11.000 sneller dan Jeffrey Hoogland. En hier komt de eindtijd van Harry Lavrijzen. Nou, dat is 9.215. Hoe verzin je het? Exact dezelfde eindtijd als Jeffrey Hoogland. Tot de duizendsten aan toe. En nog iets bijzonders. Die tijd is ook een Olympisch record. Dat hebben ze nu dus allebei tegelijk aangetikt. De twee Nederlanders plaatsen zich ook voor de volgende ronde. Die begint over een minuut of tien. Het weer vanmiddag kan weer een bui vallen, mogelijk met onweer en veel regen. Het wordt een of 21. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Alkmaar-Diemen staat bij knooppunt Holendrecht 5 kilometer file... en de vertraging is daar bijna een half uur.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 I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. never slow down, you never grow old. Tired of screwing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my my, oh hell yes, honey put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song, take me as I come cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill. tie this down again. up every morning It's the first thing on my mind This is a permanent condition Of the most serious kind Now let me tell you, baby That you were sent from up above Give me a shine, let's not waste any more time You know it ain't like nothing else. True love, you really ought to try it. You owe it to yourself to get yourself. dat was hem. En waarom heeft die Cosmic Carnival iets met Fleetwood Mac eh, te maken? Dat heeft alles eh, te maken dat zij een theatertournee hebben gedaan ooit in, eh, in de landen. En dan hebben ze het werk van Fleetwood Mac gespeeld. Die hoorde je ervoor met Hold Me. En het is, dit experiment is even ten einde. Volgende week gaan Marcel en ik hier uh, driftig verder. Maar we draaien er nog eentje. En dat is ook iets weer met de Cosmic Carnival te maken. Want bij de presentatie van hun eerste album hadden ze in het voorprogramma Alaska staan. En die sluit dit eh, mooie bal van dit eh, woensdagmorgen af. Never Cry Wolf van het eh, eerste album wat ze in 2012 hebben uitgebracht.